Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Verpleeghuispersoneel en medewerkers in de thuiszorg gaan er iets op vooruit. Vannacht zijn vakbonden en zorgwerkgevers het eens geworden over een nieuwe CAO. Duizenden zorgmedewerkers krijgen een hoger salaris en een hogere reiskostenvergoeding. Ook krijgt personeel met een contract voorrang bij het invullen van de roosters. Om te voorkomen dat vaste krachten veel van die zware diensten, zoals de nachtdiensten, moeten draaien. In China zijn tientallen mensen omgekomen bij een explosie in een restaurant. Zeven anderen raakten gewond, waarvan er één iemand in levensgevaar is. De ontploffing was in een drukke straat... en zou zijn veroorzaakt door lekkend gas vanuit de keuken van een barbecue-restaurant. Het is voor personeel van KPN handig voor de conditie en de portemonnee... om de fiets naar werk te pakken... Voor elke kilometer krijgen medewerkers betaald. We gaan 40 cent netto per fietskilometer betalen. En betalen mee aan een elektrische leasefiets. Ja, 3000 euro begint het wel, eh, wel mee. Maar nu eh, één keer per week om en nabij 30 kilometer fietsen. En je hebt hem eigenlijk terugverdiend per maand. Dat doen ze om de werknemers de auto uit te krijgen. Steeds meer bedrijven zien de voordelen van dit nieuwe fietsplan en doen ook mee. Even wat paniek in het Zuid-Hollandse Wateringen vanmorgen. Midden in een woonwijk was een explosie in een busje. Ook vlogen verschillende auto's in de fik, doordat er brandstof lekte. Veel buurtbewoners hoorden dat. Het was een keiharde kanaal en, en eh, toen zagen we iemand echt eh, eh, ja, zwaar gewond. De rechterkant van zijn gezicht bloedde. Ik zag alleen maar vlammen. We liepen ook om, want we ook hier al gas, eh, gasgeur. We staan aan de andere kant geparkeerd, maar het komt wel eens voor dat we hier parkeren. Ja. Dus we hebben geluk gehad. Bij de explosie is iemand gewond geraakt. Volgens buurtbewoners gaat het naar omstandigheden goed met hem. Het weer, het is eerst droog, later vanmorgen meer wolken. Vanmiddag valt in het zuidoosten veel regen. In het westen en noorden zo goed als droog.